Jelle Seubring met het NWS Journaal. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Dit keer waren het er zeker 18, meldt persbureau AP op basis van bronnen. Onder meer wapenopslagen en lanceerinstallaties voor raketten zouden zijn geraakt. De Houthis staan achter Hamas en vallen op de Rode Zee al maandenlang vrachtschepen aan... van landen die volgens hen solidair zijn met Israël. Tijdens een technofeest in het Gelredome in Arnhem zijn meerdere mensen onwel geworden. De veiligheidsregio vermoedt dat er met pepperspray is gespoten. Ongeveer tien slachtoffers zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat er pepperspray wordt gebruikt op een festival. Zakkenrollers gebruiken het als afleiding om festivalbezoekers te beroven. Oekraïne krijgt zo lang als nodig steun van de zeven belangrijkste westerse industrielanden... In een videoconferentie hebben de G7-leiders hun steun opnieuw uitgesproken. De conferentie volgde op de herdenking van twee jaar oorlog in Oekraïne. President Zelensky was ook aanwezig. De documentairefilm Dahomey heeft de Gouden Beer gewonnen. De prijs voor de beste film werd uitgereikt op het Internationale Filmfestival in Berlijn. Dahomey gaat over de terugkeer van kunst die in de 19e eeuw werd geroofd uit Benin door Franse overheersers. De zilveren beer voor de beste regisseur ging naar de Duitser Matthias Glasner. Hij kreeg de prijs voor de dramafilm Sterben, over toenadering vlak voor de dood. En in de eredivisie heeft NEC voor het eerst tien in 10 duels gewonnen van Sparta. In Nijmegen werd het 2-0. PSV won eerder op de avond met gemak van Pek Zwolle. Daar werd het 7-1. En RKC tegen Fortuna eindigde in 0-1. Fortuna wist vlak voor het einde nog een doelpunt te maken. Het weer, het is 8 graden. Vannacht vrijwel overal regen. In de ochtend klaart het wat op en breekt af en toe de zon door. Aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Het wordt al maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. and you can, you can dance, dance. for inspiration. Come on. Come on. by plans My head speaks a language I don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I live in Cause I got too much life running through my veins That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming 9.